Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De zware wetcode rood voor gevaarlijk weer gold alleen nog in Gelderland en Overijssel. Maar ook daar heeft het KNMI dat verlaagd naar code geel, net als in de rest van het land. De impact van de storm die vandaag over het land trok is groot. Op veel plaatsen zijn bomen omgevallen en daken van panden gewaaid. Het treinverkeer ligt nog altijd plat. Het is nog onduidelijk wanneer de treinen weer gaan rijden. Eerst moet het spoor worden geïnspecteerd op omgevallen bomen. Volgens ProRail zijn er 78 schademeldingen binnengekomen. De zware westerstorm heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Een man van 62 uit Zwolle kwam om het leven toen er een tak op hem viel. Een man van 62 uit Enschede overleed doordat er een boom op zijn auto viel. In Brussel is op het kantoor van de Belgische staatssecretaris Franke... een envelop met een verdacht poeder en een kogel gevonden, melden Belgische media. Franke was op dat moment niet aanwezig in zijn kantoor. Premier Michel, die vlakbij werkt, zou uit voorzorg zijn kantoor hebben verlaten. VTM-nieuws spreekt van een anthraxalarm. Het gevonden poeder wordt onderzocht. Op de campus van de Wageningen Universiteit zijn twee gewonden gevallen bij een vechtpartij. Een van de slachtoffers werd neergestoken en moest naar het ziekenhuis. Het andere slachtoffer werd geslagen en werd ter plekke behandeld. Er is een verdachte opgepakt die volgens de politie verward was. Hij werd aangehouden in een sloot. Wat het motief van de dader was, is niet duidelijk. Titelhouder Roger Federer is door naar de derde ronde van de Australian Open. Hij versloeg de Duitser jan Lennard Stroef in drie sets. De Zwitser speelt in de volgende ronde tegen de Fransman Ricard Gasquet. Federers landgenoot Stan Wawrinka ligt al uit het toernooi. Hij verloor in de tweede ronde van een ongeplaatste Amerikaan. Het weer de komende uren neemt de wind van het westen uit snel in kracht af. Verspreid over het land wat buien en het is 4 tot 7 graden. Morgen wisselend bewolkt een enkele winterse buien en het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op een aantal wegen in de Randstad is het nog steeds hartstikke slecht door eh, de stormschade en gekantelde vrachtwagens. De A5 is al uren dicht, Amsterdam-Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. De A9 is dicht bij Batuverdorp richting Amstelveen. De A20 is dicht Gouda-Rotterdam tussen knooppunt Gouwen en Moordrecht. Maar beter nieuws is er ook, want de Moerdijkbrug is weer open. en De file daar is eigenlijk zo goed als weg. De A27 is ook slecht van eh, Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorkum zeker een half uur in de file. En de A29 Rotterdam Bergen op Zoom nog steeds drie kwartier vertraging tussen Barendrecht en het Hellegatsplein. Tot zover de verkeers...